Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In een varkenshouderij in Erp in Brabant voedt een grote brand. Zeker duizend varkens zouden zijn omgekomen. Een stal met 5000 biggen wordt nog bedreigd door het vuur. De brand brak rond 11 uur uit. Er is mogelijk asbest vrijgekomen. Blussen gaat moeizaam. De brandweer moet het water van kilometers verder ophalen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump roept Rusland op om e-mails van Hillary Clinton op te sporen en openbaar te maken. Aanleiding is een lek bij de Democraten waaruit bleek dat Bernie Sanders, lang de tegenstander van Clinton, werd tegengewerkt. Trump zei te hopen dat er ook mails uit de tijd van haar periode als minister van Buitenlandse Zaken boven water komen. Clinton wordt ervan beschuldigd dat ze uit die tijd 33.000 e-mails heeft verwijderd van een privéserver. server de FBI onderzocht de zaak, maar justitie gaat Clinton niet vervolgen. Zorginstelling Laurens in Rotterdam staat de komende acht maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie. De zorg voldoet niet aan de normen. Het verscherpt toezicht geldt zowel voor de verpleeghuizen als voor de thuiszorg. Afgelopen vrijdag stapte de topman op omdat het verpleeghuis op de lijst van elf zwakke zorginstellingen staat. En Tim Kaine is officieel benoemd als running mate van Hillary Clinton. Op de derde dag van de Democratische Conventie in Philadelphia kreeg hij genoeg stemmen. Kaine kreeg veel applaus, maar ook wat boegeroep. En de senator van de staat Virginia spreekt later vanavond nog op de conventie. Ook president Obama zal dan de conventie toespreken. Kane moet stemmen binnenhalen in de zogenoemde swing states. Dat zijn staten die zweven tussen de democraten en de republikeinen. Het weer nog. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Overdag af en toe zon, maar ook buien.